Goedemorgen, ik ben Dielke en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt een drukke boel bij de coronateststraat in Den Haag... want verkenner Ollongren is positief getest. De afgelopen dagen voerden zijn gesprekken met alle partijleiders... om te kijken naar de opties voor een nieuw kabinet. Volgens haar verkencollega Joritsma hebben ze altijd goed afstand gehouden. Maar ja, ze zaten natuurlijk wel lang samen in één ruimte. Dat betekent dus dat ik nu ook over vijf dagen preventief getest moet worden. Dat gaat nu ook gebeuren en overigens geldt dat ook voor eh, de nieuwe eh, Kamerleden, de lijsttrekkers die bij ons op bezoek zijn geweest, die moeten ook zichzelf over vijf dagen laten testen. Eh, omdat ze ook bij ons langer dan een kwartier in die ruimte hebben gezeten. Of de verkenners nu achter de Zoom kruipen, weten ze nog niet. Wat we precies gaan doen, weten we gewoon nog niet. Het is even iets te snel. We zijn erover aan het nadenken hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Premier Rutte is voor de zekerheid ook getest. Hij heeft geen corona. De bewoners van 25 appartementen in Zwolle stonden vannacht ineens op straat. Midden in de nacht brak er brand uit. Niemand raakte gewond. Van in elk geval één appartement is nog maar weinig over. Na de brand zijn twee mensen opgepakt. Wat zij ermee te maken hebben is nog niet bekend. De NS krijgt steeds meer klachten over te drukke treinen. Maar, zeggen ze, er maar aan. Want als ooit de coronaregels weer wat worden versoepeld... zitten we gewoon weer hutje-mutje in de coupés. Volgens de is er geen ruimte voor langere of meer terreinen. Dus zit er straks niks anders op dan weer naast elkaar zitten zonder anderhalve meter afstand. Het wordt loten wie er mee mag voor een proefvakantie naar het Griekse eiland Rodos. Er is plek voor 189 gelukkigen, maar al meer dan 17.000 potentiële vakantiegangers hebben zich aangemeld. Aanbieder Sunweb legt nog even uit wat die vakantie inhoudt. Vijf sterren resort eh, aan de kust. En daar verblijven ze dan een, eh, een week. Eh, moeten wel in het resort blijven. In het resort is vrijwel alles open. De vakantiegangers die binnenkort hun zwembroek en zomeroutfit mogen inpakken... moeten wel een negatieve coronatest laten zien voor vertrek. En ze moeten extra vrije dagen opnemen, want eenmaal thuis moeten ze in quarantaine. Het weer, soms wat wolken, het kan even regenen. Het is een graad of 13. Morgen beginnen met zon, wel flink wat wind.